Velden met het NOS-journaal. Europese landen hebben een tegenvoorstel gedaan voor het Amerikaanse plan voor Oekraïne. Dat plan komt uit de koker van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, schrijft persbureau Reuters. In Genève zijn Amerikaanse, Oekraïense en Europese delegaties bij elkaar... om te praten over het 28-puntenplan van Trump voor een einde aan de oorlog met Rusland. In het tegenvoorstel staat onder meer dat Oekraïne niet de Donbass opgeeft zoals in het originele plan staat. En ook staat erin dat Oekraïne veiligheidsgaranties van de VS krijgt. Daarnaast heeft Europa het punt dat de NAVO zich niet verder uitbreidt geschrapt. Hezbollah heeft bevestigd dat bij een Israëlische aanval vanmiddag... de tweede man van de terroristische organisatie is gedood. Eerder had Israël zijn dood al gemeld. De luchtaanval was vanmiddag in de Libanese hoofdstad Beirut. Al Jazeera zegt dat er twee raketten zijn afgevuurd op een appartementengebouw in een drukke buurt. Volgens het ministerie van Gezondheid kwamen daarbij vijf mensen om het leven en raakten 28 mensen gewond. Door de gladheid zijn in het noorden van het land meerdere ongelukken gebeurd. In Emmen reden twee auto's tegen elkaar, maar de schade bleef beperkt. In Grauw in Friesland belandde aan het eind van de middag een auto op de kop in een sloot. Of daarbij iemand gewond is geraakt is niet bekend. Door een ongeluk is de afsluitdijk richting Noord-Holland tot aan het eind van de avond dicht. Bij het ongeluk zijn drie auto's betrokken. De oorzaak is nog niet bekend, maar het gebeurde tijdens een zware regenbui. De tennissers van Italië hebben de Davis Cup gewonnen. Zonder toptennisser Yannick Sinner waren de Italianen met 2-0 te sterk voor Spanje... dat het zonder sterspeler Carlos Alcaraz moest doen. Italië won de Davis Cup voor de derde keer op rij. Vorig jaar werd Nederland in de finale verslagen.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 Why do I even try when you take me for granted? I should know better by now. When you call, I already hear that crashing sound as it all falls down. your spirit break as it shatters into a million pieces.